7 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het World Hotel Wings bij Rotterdam de Heek Airport... is gisteravond enkele uren ontruimd geweest wegens een bommelding. In het hotel werd een modeshow gehouden... ter gelegenheid van de Black Fashion Week. Aan het begin van de avond kwam er een telefoontje binnen... dat er een bom zou liggen. Alle 250 aanwezigen moesten naar buiten. Rond kwart over negen werd het gebouw weer vrijgegeven. 1 op de 20 Britten denkt niet dat de holocaust echt is gebeurd. Dat zijn ruim 2,5 miljoen mensen. En 8 denkt dat de genocide in de Tweede Wereldoorlog wordt overdreven. Dat blijkt uit een peiling van de Holocaust Memorial Day Trust... ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de holocaust. Die is vandaag. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt geen idee te hebben van het aantal Joden dat in concentratiekampen is omgekomen. Eén op de vijf Britten schat het aantal vermoorde Joden op minder dan 2 miljoen. In werkelijkheid zijn het er 6 miljoen. In Congo zijn meer dan 50 massagraven ontdekt. Volgens het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties... zijn de graven gevonden in het westen van het land. Hoeveel lichamen er in de massagraven liggen is nog onduidelijk. Volgens een lokale legercommandant gaat het waarschijnlijk om agenten en militairen... die met hun eigen wapens om het leven zijn gebracht. De graven zijn het gevolg van etnisch geweld in het westen van Congo afgelopen december. De Canadese ambassadeur in China is ontslagen. Dat heeft de premier van Canada Justin Trudeau bekendgemaakt. Een reden voor het ontslag heeft Trudeau niet gegeven. Mogelijk heeft het ontslag iets te maken met de kritiek van de ambassadeur... op de arrestatie van de topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei. Zij werd op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt. De ambassadeur was het daar niet mee eens. Het weer bewolkt en regenachtig, vanmiddag vaker droog. In de loop van de dag veel wind, hard tot stormachtig aan de zuidwestkust. Het wordt ongeveer 7 graden. Vanaf morgen minder zacht, met kans op winterse neerslag en nachtvorst.